Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een van de twee mannen die vastzitten voor de moord op Peter R. de Vries... is een week voor de moord gezien door een medewerker van de parkeergarage in Amsterdam... waar de Vries zijn auto parkeerde. Het gaat om de Pool Camille E., meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het blad zag de medewerker een man die de Vries in de gaten hield. Hij waarschuwde de beveiliging van RTL Boulevard... die vervolgens de politie inlichtte. Wat die met de melding heeft gedaan is niet duidelijk... Na de arrestatie van Camille E. herkende de parkeergaragemedewerker hem. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd na de moord. De Turkse president Erdogan doet een klemmend beroep op de EU-landen om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Hij zegt dat Turkije niet van plan is om het migrantenpakhuis van Europa te worden. Afgelopen tijd melden zich duizenden Afghanen aan de Turkse grens na een tocht door Iran. Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor deze mensen, vindt Erdogan. Defensie heeft met een Hercules-vliegtuig vanavond zo'n 50 mensen geëvacueerd uit Kabul. Een onbekend aantal evacuees gaat naar Nederland. Eerder op de dag meldde Defensie al dat negen Nederlanders waren geëvacueerd. De Taliban hebben bij Kandahar in Afghanistan een man geëxecuteerd... die hoofd was van de geheime dienst NDS. Op beelden van afgelopen nacht is te zien dat hij wordt verhoord en doodgeschoten. Volgens hulpverleners zijn de beelden betrouwbaar. In de play-offs voor de Conference League zijn twee wedstrijden gespeeld. Feyenoord won thuis van Elfsborg uit Zweden met 5-0. Vitesse leek in België te winnen van Anderlecht. Maar op het laatst scoorde Anderlecht en werd het 3-3. Daarna miste Anderlecht in de extra tijd nog een strafschop. Volgende week zijn de returns. Het weer, veel bewolking en soms wat regen of motregen.